Nieuws van 4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een wiskundedocent opgepakt wegens ontucht. Hij zou meisjes in de leeftijd van 12 tot 16 hebben misbruikt. Volgens het OM benaderde de man van 28 hen op scholen in de regio Rotterdam, waar hij les gaf. Hij stuurde seksueel getinte berichten en kreeg soms foto's en filmpjes terug. Om die reden wordt hij ook beschuldigd van het bezitten en maken van kinderporno. Minister van de Steur van Veiligheid en Justitie steunt de oproep van de KNVB om hooligans met een stadionverbod verplicht een app op hun mobiele telefoon te laten installeren. Voor en tijdens de wedstrijd moeten ze zich met een vingerafdruk aanmelden bij die app... die ook de locatie van de telefoon doorgeeft. En zo kan dus worden gecontroleerd of een hooligan zich aan het stadionverbod houdt. De Amerikaanse vicepresident Biden denkt dat de Amerikaanse gevangenis op Cuba, Guantanamo Bay, dicht zal zijn nog voordat president Obama in januari is opgevolgd. Obama probeert al sinds zijn aantreden, acht jaar geleden, de omstreden gevangenis te sluiten. dat blijkt moeilijker dan gedacht, al zitten er wel steeds minder mensen opgesloten in Guantanamo. Het kabinet wil het makkelijker maken om in te loggen op websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Nu kan dat alleen met een DigiD. Straks moet het ook kunnen met een identiteitskaart of een rijbewijs. En ook denkt het kabinet aan inloggen met een bankpas of bankapp. Het weer. Veel zon en 30 tot 35 graden. Aan de kust is er wat wind van zee. Morgen zon en sluierbewolking. In de kustprovincies wordt het dan 26 graden. En verder landinwaarts boven de 30 graden. In het weekend blijft het warm. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude. 9 kilometer na een ongeluk, ruim drie kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A15 van Europort naar Rotterdam bij de Botlektunnel. 6 kilometer, vertraging is nog zo'n 10 minuten. De rechter rijstrook is afgesloten. Ook een aanrijding op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Nijkerk. 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is afgesloten. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag.